In een huis aan de Parklaan op Eiburg in Amsterdam zijn twee lichamen gevonden. De politie doet op dit moment onderzoek in de woning. Nadere informatie ontbreekt nog. In Waarland in Noord-Holland is brand uitgebroken in een stolboerderij, vermoedelijk door een vaccinelichtje. De twee bewoners zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Ook is het haar van een van de bewoners verbrand. Ze probeerde het vuur zelf nog te blussen, maar dat lukte niet. De brand brak binnenuit en sloeg snel over naar het dak. Ongeveer tien mensen van huizen in de omgeving werden vanwege de rook geëvacueerd. Volgens de politie gaat het nablussen nog uren duren en kan de boerderij in Waarland als verloren worden beschouwd. In Afghanistan zijn Amerikaanse, Britse en Afghaanse troepen vanochtend dieper binnengedrongen in de stad Marja. Ze kwamen huis na huis uit. Overal liggen booby traps, bommen en mijnen. Marja in de provincie Helmand is de belangrijkste stad van de Taliban. De Amerikanen en Britten zijn er bezig aan hun grootste offensief sinds de invasie in 2001. Volgens de NAVO verloopt de operatie volgens plan. Gisteren kwamen er wel een Brit en een Amerikaan om het leven. Er zouden 27 Taliban-strijders zijn gedood. De Taliban bieden sporadisch weerstand, maar de meeste strijders lijken zich te hebben teruggetrokken, mogelijk om later weer toe te slaan. De 5 kilometer schaatsen bij de Olympische Spelen heeft gisteren in Nederland bijna 4,7 miljoen televisiekijkers getrokken. Daarmee was de gouden race van Sven Kramer het meest bekeken televisieprogramma in meer dan een jaar. Het meest bekeken programma van vorig jaar was een uitzending van Boer Vrouw met 4,5 miljoen kijkers.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 Peter, wat heb je meegebracht? Ik heb eh, allemaal mooie stukken meegebracht op deze dag, deze Valentijnsdag. En heb ik ook eh, nummers gekozen die daar min of meer mee te maken hebben. En het eerste nummer heeft een titel die helemaal daaronder hangt. The One I Love Belongs to Somebody Else. En er wordt gespeeld door het eh, dansorkest Victor Sylvester. Met prachtige, eh, prachtige solo's erin. En allemaal op deze besneeuwde Valentijnsdag. Avond Play, There's Joy, Unknown in The Mellow Tone. Ella met het, eh, begeleid door Oscar Peterson op de piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown op de bas, Elvin Stoller op de drums. En als extra toevoeging Ben Webster op de tenorsax. De Ben Webster die je uit duizenden herkent, omdat hij een hele speciale manier van aanblazen heeft, zoals het heet. Je hoort altijd een ertussen. En dat is typisch Ben Webster. Dat zijn niet de minste. <laughs> ik heb er nog eentje die niet de minste is. Uh, eh, Billy Holiday. Met Dead, Dead Old Devil Called Love. It's that old devil called love. gets behind me and keeps giving me that shower wind, putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me. box in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion know what to do. Might as well give up the fight. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that siren song, I just gotta tag along with that old devil. tear me down till I'd be so bewildered I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that siren song, I just gotta tag along with that old devil called love. With that old devil called love. Heaven, I'm in heaven, and my heart beat so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, Mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek When we out together Dancing cheek to cheek Take it, Ella, swing it Heaven, I'm in heaven And my heart beats so I see. cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you. The charm Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, cheek to cheek. Ja, die kunnen niet missen op zo'n ochtend. Eh, nee, als dat deze. <laughs> Ja, ja. We gaan verder met uh, Dizzy Gillespie. De man die Ehm, trompet speelde. Maar grote jongens waarvan wij denken dat die het allemaal uitgevonden hebben... kennelijk geïnspireerd hebben. Zoals eh, Miles Davis, Fats Navarro, Clifford Brown... Arturo Sandoval, Lee Morgan en John Faddis. Hij wordt ook genoemd als de man die de Afro-Cuban jazz... en de jazzwereld heeft geïntroduceerd. Ik heb hem een eh, aantal keren gezien het was een enorme inspirerende man. De, de man met de bolle kikkerwangen. Hij had ook een trompet die, die hij eh, als een soort eh, grapje speciaal had laten ombouwen. Waarvan de, de kelk de lucht in wees. Hij speelde fantastisch. Ehm, was op elk podium waar hij speelde was het een gangmaker, een grappenmaker. Kortom, een eh, spetterende man. Dat jazzmuziek ook... Ehm, goed samen kan met eh, symfonische muziek. Dat gaat uit het volgende stuk blijken. Dit is een eh, opname met een strijkorkest. En aanvankelijk denk je nou braaf en eh, het, krijgen we nou jazz of niet jazz. Maar als je dan luistert hoe onwaarschijnlijk hoog hij kan spelen en hoe mooi hij improviseert en loopzuiver, dan zijn we helemaal weer terug bij de jazz. In het nummer My Old Flame. Lionel Hampton met Little Girl Blue. En dan gaan we nu verder met een Canadese zangeres, pianiste Diana Kroll. Eh, van de cd Love Scenes draaien we het nummer Alles of Niets. All or Nothing at All. all or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. nothing at all if it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile. your eyes. The touch of your hand makes me weak. And my heart, I may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no no or oh, nothing at all. I fell under the spell of your call. I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no. CFM Jazz staat al 20 jaar. En naast de jubilerende omroep betekent dat dat eh, deze uitzending als eerste programma al eh, in het begin tot stand werd gebracht. Elke zondagmorgen staat het jazzteam klaar om Zandvoort twee uur lang met welgekozen jazz te plezieren. Het is waarschijnlijk het oudste programma in de Nederlandse ether en heeft ook luisteraars ver buiten Zandvoort tot in Boertangen, Dokkum en zelfs Peking aan toe. Via de website www.zfmzandvoort.nl kan je elke zondagochtend luisteren. Maar vele presentatoren zijn de revue gepasseerd. Maar het jazzteam bestaat al jaren uit getrouwen als Fred Kroonsberg, Hans Sandberg en Tom Hendricks. Met als laatste binnenkomers David Habig en Peter den Boer. Zij gaan op zondag 21 februari aanstaande vanuit de studio aan het Gasthuisplein vier uur lang ZFM Jazz verzorgen. Van 10 tot 2 en hopen dan vele oud-presentatoren met hun uitverkoren jazzmuziek te ontvangen. Een unieke uitzending. Te beluisteren op 104,5 op de kabel en FM 106.9 in de ether. Zoals je net hoorde, wordt de, eh, de muziek, de jazzmuziek van ZFM ook eh, ver in het buitenland beluisterd via de, via de de PC zal ik maar zeggen. Eh, dat maakt een mooie link naar een band, de Flying Dutchman Jazzband. We hebben in Haarlem een eh, muzikant, een trombonist, Hans de Winter. Die werkt bij de KLM. En die heeft een, eh, een hele goede jazzband geformeerd. De Flying Dutchman Jazzband. En daarin zitten allemaal jongens die weten hoe je moet spelen en hoe je jazz moet maken op een hele aardige, mm, eh, inspirerende en professionele manier. En dat is te horen in het nummer eh, Love Me or Leave Me. Flying Dutchman Jazzband. Hans de Winter trombone, Koos van der Hout trompet, Ronald Jansen Heidmaier altsax, Hans Koppes bastuba, Rolf en gitaar. Nu gaan we terug naar het thema van deze dag. Iets rustiger. We krijgen Clio Lane. En die wordt eh, begeleid door Larry Holloway op de piano. En Alan Wally op de bas. Heel klein, heel bescheiden. It never entered my mind. Ik moet het natuurlijk rectificeren. Dit was wel Clio Lane, maar niet met It Never Entered My Mind. Dat houdt hij te goed. Maar Clio Lane met Ain't Misbehaven. maskenade <laughs> van... Eh, eh, nou, Oscar Peterson. Ja, ik, oh, Oscar, <laughs> heb Peterson. Ik, heb hier 20 liggen. Ik weet niet meer welke welke is. we hadden een discussie. Uh, Oscar Peterson met uh, <laughs> Ja. En wij hadden het erover dat het een, een uh, Oscar Peterson een kleine bezetting is. En dat er toch... Ehm, flink wat geluid. Flink wat geluid klinkt. En of dat nou wel of niet goed is. Nou ja, ik, ik vind de muziek goed, maar ik weet niet... Eh, helemaal in de, In, in, in de trant waarin we aan het draaien waren. <laughs> Nee hoor, dat ging helemaal goed. Het, het, ging nog. <laughs> we gaan nu luisteren naar Stan Getz. Met ehm, Jimmy McNeely op de piano. George Mraz op de bas. En Stan Getz natuurlijk sax. How long has this been going on? Stengets kwartet zonder drummer. Met het nummer How Long Has This Been Going On. Ja, en het volgende nummer, we, <laughs> we hebben er al eventjes om gelachen. Ehm, want ik kan de naam eh, vrijwel <laughs> niet, uitspreken. Errol Garner. <laughs> Ehm, een Amerikaanse jazzpianist en componist, geboren in 1921 in Pittsburgh. Ehm, hij heeft zichzelf eh, de kunst van het pianospelen eigenlijk aangeleerd. Ehm, door op twee jaar, tweejarige leeftijd al achter de piano te kruipen, heeft nooit een les gevolgd. Nou, dat is toch uitzonderlijk. Hier komt hij.